Of al-Hashimi door Amerikanen is gedood is niet helemaal duidelijk. Er zijn ook berichten dat hij zichzelf samen met familieleden, onder wie een aantal kinderen, heeft opgeblazen toen ze hem bijna te pakken hadden. Een Turks gezin uit Giethoorn had beter geholpen moeten worden, zegt de politie. De moeder en haar zoon van 15 worden al een jaar lastiggevallen door een groep jongeren, vertelde ze tegen het programma Zembla. Ik ben een alleenstaande moeder van Turks afkomst en woon in wereldbekende toeristische dorp in Giethoorn. Echter zijn we bang voor ons leven hier door wegpesten en discriminatie. Al die tijd trokken ze erover aan de bel, maar er werd niks mee gedaan. En dat had anders gemoeten, zegt de politie nu. Boven de Waddeneilanden is een groot containerschip vastgelopen. Het schip is 400 meter lang en was op weg van Rotterdam naar Duitsland. Boven een Duits eiland kwam het vast te zitten. Vannacht met hoog water wordt geprobeerd het containerschip vlot te trekken. In Zweden gooien ze alle coronaregels in de prullenbak. Vanaf volgende week woensdag gaat het land zo goed als open. Het werk thuis bij klachtenadvies blijft nog wel gelden. En ook vindt de Zweedse regering het slim om je geregeld te laten testen. Levensgevaarlijk en schandalig, dat vindt de politie van de video die gisteren op Dumpert werd geplaatst. Van twee scheurende automobilisten op de A58 bij Roosendaal. De ene jongen filmt de rit zigzaggend met 195 kilometer tussen het verkeer door vanaf zijn dashboard. Oei, oei, oei. In het midden, Wat nou? Dit gedrag kan echt niet, zegt de politie. Ze hebben vandaag gezegd dat ze de video gaan onderzoeken. Het weer wordt op steeds meer plekken droog, een graad of 9. Morgen eerst droog, later kans op buien met hagel en onweer. Dan een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog altijd file op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht bij de Leidse Rijntunnel.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 and I can picture it. your face. en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In alle klaslokalen op basis- en middelbare scholen komt een CO2-meter. Dan kan de leraar zien of de ramen open moeten voor meer frisse lucht. Het kabinet trekt er 17 miljoen euro vooruit. Amerikaanse commando's hebben in het noordwesten van Syrië de leider van IS uitgeschakeld. President Biden heeft dat bekendgemaakt. Een hoge ambtenaar zegt dat de IS-kopman mogelijk zelfmoord pleegde. Boven de Duitse Waddeneilanden is een groot containerschip aan de grond gelopen. De Mumbai Mersk, bijna 400 meter lang. Vannacht met hoog water wordt geprobeerd het schip vlot te trekken. En het weer, wat motregen, vanavond bijna overal droog. Morgen in de middag regen en het wordt dan een graad of 8. ANWB. Waar moet ik op letten bij de aankoop van een occasion? Een andere auto koop je niet iedere dag. Daarom vind je op anwb.nl occasions met extra informatie van onze experts. En trouwens, bij ons vind je nu ook occasions met uitgebreide ANWB-garantie.